Ze hield al die tijd contact met mensen in Colombia, waarvan ze dus dacht dat het haar familie was. Onlangs vond ze haar echte familie en die vertelde haar dat haar ouders jaren geleden al zijn overleden. Ze zegt dat de redactie van Spoorloos hun werk niet goed heeft gedaan en dat ze daardoor haar ouders nooit heeft leren kennen. In 2022 kwamen ook al verhalen naar buiten over verkeerde matches bij Spoorloos. Asielminister Faber zegt dat zij haar asielplannen niet gaat aanpassen. Eerder oordeelde de Raad van State dat er nog van alles mis is met de plannen... waardoor de asielinstroom beperkt moet worden. Zo vinden zij dat de plannen moeilijk uit te voeren en niet effectief zijn. PVV-leider Wilders zei eerder al dat hij de stekker uit het kabinet trekt... als andere partijen de plannen willen veranderen. Een flinke knal in Rotterdam-Lombardije vannacht. Door een explosie ligt de pui van een appartement eruit. De eigenaar woont er nog niet. Hij was zijn nieuwe woning in Rotterdam nog aan het verbouwen. nu is het voor mij verbouwd helaas. Ongelooflijk ik ben, het is gewoon verdrietig dat mensen dit kunnen doen. Want je, hebt, je hebt geen aanleiding of zo? Je hebt geen ruzie met iemand? Ik heb, of... ik heb geen schulden, ik heb geen plantjes, ik heb helemaal niets. Ook andere ramen in het appartementencomplex zijn door de klap kapot. En wie dacht dat kleding naaien alleen voor ouderen was, heeft het mis. Het wordt namelijk steeds populairder onder kinderen. In Leiden kunnen kinderen elke dag naailes krijgen van juf Klarije. En die heeft dagelijks tientallen kinderen over de vloer. Ik geef precies vijf jaar hier naailes. En we begonnen met één groepje. En dat ging eh, heel rap. Eigenlijk werd het meer. Nu hebben we elke middag in de week naailes. En op zaterdagochtend soms dubbele groepen. En we hebben zelfs wachtlijsten. Volgens haar komt de populariteit doordat het duurzaam is... en doordat kinderen het zien op TikTok. Het weer, vanmiddag vooral wat sneeuw in het noorden. Daar is het rond het vriespunt. Op andere plekken vaak droog bij 4 tot 6 graden. Morgen in het oosten wat winterse neerslag. Op andere plekken droog en soms wat zon bij een graad of 3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de N230 utrecht Maarse. 20 minuten vertraging bij Maarsenveen door politieonderzoek.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 Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. yesterday Love was such an easy game to play I need a place to hide Ik ben vandaag begonnen met The Golden Earring, Just a Little Bit Peace in My Heart, gevolgd door de Beatles, met gisteren, Yesterday. En ik ga door met de Seagulls. The carnaval is over. mighty and my tears are falling red. eten is gezellig. De eetclub, de Blauwe Tram, dat is van dinsdag tot 12 tot half 2. Informatie en reserveringen via 304 0700. 304 0700. Kom je ook eten? Vlemingstraat 55. En dat is van maandag en donderdag van 5 uur. Informatie en reserveringen 574 0330. Restaurant van woonzorgcentrum Huis in de Duinen. Dat is dagelijks tussen de middag. En de informatie is daar 574-1500 of telefoonnummer 510-300.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 Boudewijn de Groot maakte kennis met Lennart Nijg, die in dezelfde straat als hij kwam wonen. Na de lagere school ging de Groot naar de HBS op het Cornhead Lyceum in Haarlem. Hij had ondertussen gitaar leren spelen en maakte op school indruk met liedjes van Jaap Fischer en Jacques Brel. In de vriendengroep die hij opbouwde op het lyceum dook ook de neig weer op. Na een korte periode achter de productietafel nam wij de Groop weer contact op met Neig en werden er plannen gemaakt voor een nieuwe plaat. Burke Page en Tony Vos werden weer opgetrommeld en Ruud Engelander werd als extra tekstschrijver toegevoegd aan het team. Het resultaat kreeg de titel Hoe sterk is de eenzame fietser? De eerste single Jimmy, genaamd naar zijn jongste zoon. Die verde hit zou er nog volgen. Eind 2002 overleed Leonard Nijg aan 57-jarige leeftijd na een kort ziekbed. En ik heb gekozen uit het grote aanbod van fijne luisterliedjes voor... Een meisje van 16, Land van Maas en Waal en Verdronken Vlinder. Veel plezier. in een villa wijk. Haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. kind, zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek een paal voor haar jeugd, haar ideaal. Haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg.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 En we praten en we zingen en we lachen <laughs> Het lachen in één. één, één. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier Kleuren die vervagen zonder zoeken, zonder vragen. Eindelijk vooral ter rusten en de bloemen die je kust. De geuren die je hebt geweten, alles kan je nu vergeten. Op het water vlieg je heen en weer. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemen vliegen. Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Dit waren de Righteous Brothers met Unshade Melody. De telefooncirkel. De telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar elke ochtend tussen 9 en half 10 belt. Iedere dag wordt de cirkel om 9 uur gestart door een medewerker van Stichting Pluspunt. Met het bellen van de eerste deelnemer. Deze persoon belt de tweede deelnemer en zo wordt de cirkel in een vaste volgorde rondgebeld. De laatste deelnemer belt naar Stichting Pluspunt met een mededeling dat de cirkel rond is. Wanneer er problemen zijn of wanneer iemand de telefoon niet opneemt, wordt er actie ondernomen. Van u wordt verwacht dat u iedere dag rond 9 uur thuis bent. Dat is dus belangrijk dat u, indien u afwezig bent, dit aan ons doorgeeft. Aan de deelnemer is geen kosten verbonden, uitsluitend uw dagelijkse telefoontje. Voor meer informatie belt u telefoonnummer 5717373.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 I don't want you to worry, baby. I'm we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me because I need your love so bad. to me at night. Don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Oh, listen to my plea, baby. Bring it to me. Because I need your love so bad because I need yes I need your love so bad Dit was Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad. Iemand attendeerde mij op een leuke plaat van Benny Jolink met de Hilde Vos Band. The Last Thing of My Mind. En die ga ik ook voor u draaien. It's a lesson too late for the learning Made of sand, made of sand rumbling underground, underground. Humperdinck, artiestennaam van Arnold George Dorsey, geboren in 1936, is een Britse popzanger in het easy listening genre. Arnold Dorsey werd in India geboren. In 1966, nog voor zijn grote succesperiode, nam hij namens het Verenigd Koninkrijk deel aan het Songfestival van Knokken. Volgens hemzelf was België de wieg van zijn succes. In mei 2012 was Humperdinck de Britse vertegenwoordiger bij het Eurovisie Songfestival van 2012. Engelbert Humperdinck verkocht wereldwijd 150 miljoen platen en kreeg daarvoor 72 gouden en 23 platina platen. Hier is Engelbert Humperdinck met I've Called Only Be With You. The sound of the 60s. wishing you were with me now. Praying for the times we shared together, of which I thought they'd last forever. To somehow reappear, wondering what it would if you would be there when morning's broken too many things you wanna be my lover You gotta get with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give Taking is too easy But that's the way it is So here's the story from A to Z You wanna get with me You gotta listen carefully We got M in the place Who likes it in your face You got G like MC Who likes it on a Easy V doesn't come for free She's the real lady be my love Dit waren de Spice Girls met Wannabe. Pluspunt. Heeft u hulp nodig? Of raakt u, als zorgend familielid, overbelast? Dan staat de plusdienst voor u klaar. En gaat op zoek naar een passende oplossing. Iedereen die hulp nodig heeft, kan in principe bij ons terecht. De plusdienst is er voor alle inwoners van Zandvoort en hun mantelzorgers die steun nodig hebben om zelf samen te blijven. De plusdienst geeft vooral praktische hulp. De hulp wordt geboden door vrijwilligers en is in principe gratis. Soms wordt een vergoeding gevraagd voor de onkosten die de vrijwilliger heeft gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het autovervoer. Als u hulp van de plusdienst wilt inroepen, kunt u bellen naar of e-mailen naar telefoonnummer 5717373.